Michel Koenen met het NOS-journaal. Bijna 60 VVD-burgemeesters roepen partijleider Jesselgus in een brief op... om de financiële problemen van gemeenten aan te pakken. Komen er geen structurele oplossingen, dan dreigen ze met juridische stappen. Volgend jaar worden er bezuinigingen doorgevoerd op het gemeentefonds... de pot geld waarin de uitgaven worden betaald die gemeenten moeten doen. En dat slaat zo'n gat in de begrotingen... dat de burgemeesters spreken van een ravijnjaar... Twee maanden geleden trokken daarom al de VVD-wethouders aan de bel. De burgemeesters vragen nu aandacht voor de zaak... omdat de coalitie aan het onderhandelen is over de voorjaarsnota. Het lijkt erop dat ook de Amerikaanse importheffingen tegen de Europese Unie... in elk geval voor een deel niet doorgaan. President Trump verraste gisteren met de bekendmaking... dat een reeks opgelegde importheffingen voor tientallen landen wordt gepauzeerd. En voor die landen blijft wel een heffing van 10% staan... Maar over de EU heeft het Witte Huis nog geen volledige duidelijkheid gegeven. De EU kwam juist gisteren met tegenmaatregelen... maar de Amerikaanse minister van Handel wees erop... dat de Europese heffingen nog niet gelijk zijn ingegaan. Landen aan de Noordzee gaan gezamenlijk de infrastructuur voor windparken op zee aanleggen. De netbeheerders die kunnen de stroom zo efficiënter benutten en veel geld besparen. Zo willen ze een soort elektriciteitsrotondes aanleggen. Daarmee kan stroom worden gestuurd naar landen die het nodig hebben... zodat er geen overcapaciteit is. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met Piet Hoekstra als ambassadeur in Canada. De geboren Groninger van 71 was tijdens de eerste termijn van president Trump al ambassadeur in Nederland de Senaat heeft ook ingestemd met Mike Huckabee als ambassadeur in Israël.